in Boekraat met het NOS Journaal. Een Russisch vliegtuig is in Washington D.C. geland om 12 diplomaten op te halen die de VS uit worden gezet. Volgens de Amerikanen hielden ze zich bezig met spionage en vormen ze daarom een gevaar voor de nationale veiligheid. De VS heeft net als andere westerse landen het luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen. Dit verbod werd tijdelijk opgeheven om de repatriëring van de 12 Russen mogelijk te maken. De Britse premier Johnson heeft een zespuntenplan gemaakt... dat ertoe moet leiden dat de Russische invasie van Oekraïne mislukt. Johnson wil dat Rusland economisch maximaal pijn leidt... en hij wil ervoor zorgen dat Oekraïne zich beter kan verdedigen. In het plan staat niet dat het Westen militaire actie moet ondernemen tegen Rusland. Johnson zoekt steun van andere wereldleiders voor zijn plannen. De Amerikaanse president Biden heeft met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky gesproken. Het telefoongesprek duurde een half uur, zegt het Witte Huis. Volgens Zelensky sprak hij met Biden over financiële steun voor zijn land... en over de voortzetting van sancties tegen Rusland. KLM heeft 278 Oekraïense toeristen opgehaald in de Dominicaanse Republiek, meldt NH Nieuws. Vanwege de oorlog was terugvliegen naar hun land niet mogelijk. Vanaf Schiphol worden de Oekraïners geholpen om verder te reizen. Elon Musk gaat volgens de Oekraïense president Zelensky extra ontvangers leveren voor zijn satellietnetwerk Starlink. Daarmee kan breedband internet ontvangen worden op plekken waar internet via de kabel niet mogelijk is. De ontvangers zijn bedoeld voor steden die zwaar geraakt zijn door Russische aanvallen, twittert Zelensky. Visa en Mastercard staken hun activiteiten in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.